van 200 vorige week vrijdag naar zo'n 960 gisteren. Curaçao wil een verdere stijging tegengaan door zo snel mogelijk iedereen van 18 jaar en ouder een boosterprik te geven. Vanaf morgen kunnen alle volwassenen op het eiland een extra prik krijgen. Dit weekend komen 60.000 boosterprikken uit Nederland aan. Zeker 13 mensen zijn omgekomen nadat een boot met migranten was omgeslagen voor de Griekse kust. 57 mensen zijn gered, zegt de Griekse kustwacht. Het ongeluk gebeurde 8 kilometer van het eiland Paros. Volgens overlevenden waren er ongeveer 80 mensen aan boord van het zeilschip voordat het kapseisde. Het is het derde ongeluk met een migrantenboot in drie dagen tijd in Griekse wateren. In totaal zijn daarbij zeker 20 mensen omgekomen. De luchtvaart heeft veel last van coronabesmettingen onder het personeel. Volgens de site FlightAware zijn daardoor wereldwijd duizenden vluchten uitgevallen. De Amerikaanse maatschappijen Delta en United lieten gisteren weten dat ze enkele honderden vluchten moesten annuleren... omdat er bemanningsleden positief zijn getest of in quarantaine zitten... Ook de Duitse maatschappij Lufthansa kan de komende tijd minder vluchten uitvoeren. Zuid-Afrika is boos dat de sleutel van de cel waarin Nelson Mandela jarenlang gevangen heeft gezeten... geveld gaat worden in New York. De sleutel was in bezit van Mandela's bewaker, die later met hem bevriend raakte. De opbrengst wordt geschat op 1 miljoen euro. De minister van Cultuur van Zuid-Afrika zegt niet te kunnen bevatten... dat het Veilinghuis niet met de Zuid-Afrikaanse regering heeft overlegd. Het weer, de temperaturen lopen uiteen van min 5 in Groningen... tot plus 3 in het zuiden. Het kan in de ochtend en later vandaag glad zijn... en in het noorden en midden van het land. In het zuiden blijft het boven nul, maar er kan wel wat sneeuw vallen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat tussen Hoofddorp en Roelevarensveen 7 kilometer file.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 To give me all your love is all I ever ask. Cause what you don't understand is I'd catch a grenade. electric grenade. same radio. Met ZFM. Hele fijne dagen. fijne dagen en een voorspel.